De busjes worden ingezet bij de grote klimaatconferentie van de Verenigde Naties... die volgende maand in Kopenhagen wordt gehouden. De Denen hadden zelf niet genoeg politievoertuigen voor de beveiliging van de conferentie... die 12 dagen duurt. Daarom is andere landen om hulp gevraagd. Een rondgang langs de Nederlandse regiokorpsen leverde de 13 busjes op. Ze worden vandaag door Deense chauffeurs naar Kopenhagen gereden. De Britse banken Royal Bank of Scotland en Lloyds hebben bekendgemaakt hoe ze de komende jaren gaan afslanken. De Europese Commissie had daarop aangedrongen. RBS gaat zijn verzekeringstak en een aantal bankactiviteiten verkopen. De Britse regering pompt nog eens 28 miljard euro in de bank. Daardoor groeit het aandeel van de overheid van 70 naar bijna 85 procent. Ook Lloyds stoot onderdelen af. Lloyds en RBS zullen zich voortaan voornamelijk beperken tot sparen en hypotheken. Doordat de twee banken al staatssteun hadden gekregen, kon de Europese Commissie de verkoop van onderdelen afdwingen. In Nederland heeft ING onder druk van de EU besloten om de verzekeringstak en de Amerikaanse internetbank ING direct te verkopen. Het Tsjechische Constitutionele Hof ziet geen bezwaar tegen het verdrag van Lissabon. Het nieuwe EU-verdrag is volgens het Hof niet in strijd met de Tsjechische grondwet. President Klaus zal het verdrag nu ondertekenen. Met zijn handtekening is Lissabon dan geratificeerd door alle 27 lidstaten. Dat betekent dat de Europese regeringsleiders een extra top gaan houden... waarop ze de vaste president van de Europese Raad benoemen. Premier Balkenende wordt gezien als een van de kanshebbers... maar het lijkt erop dat de Belgische premier Van Rompuy de beste papieren heeft. Het weer geregeld zon, in de loop van de dag van het westen uit bewolking, vanmiddag ook regen en stevige wind.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 so secure. He's not like